Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Anne Frankhuis in Amsterdam gaat iets doen aan de lange wachtrijen voor de deur. Met ingang van 1 mei is het museum een groot deel van de dag alleen te bezoeken... met toegangskaarten die op internet zijn besteld. Bezoekers kunnen dan op een van tevoren vastgestelde tijd naar binnen. De wachttijd is dan maximaal een kwartier, verwacht het Anne Frankhuis. Pas om half vier smiddags gaat de gewone kassa open. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Rome op privé-audiëntie geweest bij de paus. Dat meldt de website van het Vaticaan. De Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over zeggen omdat het een privébezoek was. De koning is Nederlands hervormd, koningin Maxima is Rooms-katholiek en ze komt uit Argentinië, net als de paus. Bij het meldpunt waar seksueel misbruik door boeddhistische leraren en monniken kan worden gemeld, zijn het afgelopen half jaar zes meldingen binnengekomen. Het onafhankelijke meldpunt werd begin november vorig jaar ingesteld in reactie op een aantal schandalen in boeddhistische kring. Volgens het meldpunt kunnen uit het beperkte aantal meldingen nog geen conclusies worden getrokken over de omvang van seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland. Het is slecht gesteld met de privacybescherming in de jeugdhulp. Volgens belangenorganisaties zijn de privacyregels onduidelijk, waardoor gemeenten zelf uitmaken wat ze doen. Zo kunnen gemeenten medische dossiers inzien, terwijl jongeren en ouders daar geen toestemming voor hebben gegeven. President Obama heeft de NAVO-landen in Europa opgeroepen om hun defensie niet te verwaarlozen. NAVO-landen moeten minimaal 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie uitgeven, maar niet alle lidstaten houden zich eraan. In Nederland is het iets meer dan 1%. De veiligheid in Europa wordt volgens Obama bedreigd door terreuraanslagen zoals die in Parijs en Brussel, maar ook door conflicten in Syrië en Irak. Obama vindt dat Europa daar meer kan doen. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. En het is koud, 7 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Muidenberg 3 kilometer. Op eh, de A9 richting Alkmaar is bij Alsmeer een ongeluk gebeurd. Staat 4 kilometer, de rechterreis ook is dicht. En een stukje verderop tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen 4 kilometer.